geen problemen mee als beide Korea's worden herenigd onder leiding van Seoul. Dat staat in geheime documenten die Wikileaks openbaar heeft gemaakt. De mening van de functionarissen zou steeds meer voet aan de grond krijgen binnen de Chinese regering. En dat is opvallend, want China wordt gezien als de sterkste en zowat enige bondgenoot van Noord-Korea. Mensen die collectief zonnepanelen of windmolens aanschaffen moeten belastingvoordeel krijgen. Dat vindt de PvdA, die wil dat de belasting op de stroom die wordt opgewekt voor zo'n groep vervalt... Volgens de partij levert het de overheid geld op, omdat er meer wordt geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. De VVD en het CDA staan niet afwijzend tegenover het voorstel, maar willen de mogelijkheden eerst verder onderzoeken. Opnieuw worden bestuursleden van de Wereldvoetbalbond FIFA beschuldigd van corruptie. Volgens de BBC hebben drie leden in de jaren 90 smeergeld aangenomen van het Zwitserse bedrijf ISL. Dat beheerde jarenlang alle marketingrechten van de FIFA. De drie bestuursleden mogen donderdag meestemmen over de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022, waarvoor onder meer Nederland en België in de race zijn. Greta Duisenberg heeft aangifte gedaan tegen journalist Rutger Kastricum van Ponius. Duisenberg is voorzitter van de groep Stop de Bezetting. Kastricum bood, gisteren, Kastricum bood haar gisteren bloemen aan op de dag van de solidariteit met de Palestijnse bezetting. Dat is voor een antisemiet wel een lekkere dag, zei Kastricum erbij en daarop deed Duisenberg de deur dicht. Een paar weken geleden deed Duisenberg ook al aangifte tegen Elsevier en columnist Afsin Elian... omdat ze in het weekblad en op het weblog van de columnist antisemiet werd genoemd. Internationale waarnemers vinden de verkiezingen in Haiti rechtsgeldig. De waarnemers stelden onder meer vast dat een aantal Haitianen niet kon stemmen... omdat ze niet waren ingeschreven. Ook waren er gevallen van manipulatie en geweld... Maar de waarnemers zien hierin geen aanleiding om de verkiezingen ongeldig te verklaren. Twaalf van de 18 presidentskandidaten in Haiti wilden dat de uitslag wel ongeldig wordt verklaard, omdat er op grote schaal zou zijn gefraudeerd.